Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een jury in de Amerikaanse staat Florida heeft een voormalige politieman vrijgesproken van nalatigheid bij het bloedbad in Parkland in 2018. Een 19-jarige leerling schoot toen op een middelbare school 14 scholieren en drie medewerkers dood. De politieman was bij de school, maar bleef met getrokken wapen buiten wachten tot de schoten voorbij waren. De schutter wist te ontkomen en werd later gearresteerd. Hij werd tot levenslang veroordeeld. De politieman zei dat hij dacht dat de schutter buiten de school was en zei dat hij geen kogelwerend vest droeg. Toenmalig president Trump noemde hem een lafaard. Na de vrijspraak barstte de politieman in huilen uit. Het stadsbestuur van Horen speelde in de 17e en 18e eeuw een hoofdrol bij de slavernij, blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen. Veel stadsbestuurders hadden ook belangrijke functies in de VOC en de WIC, die naar schatting anderhalf miljoen mensen tot slaaf hebben gemaakt. Vele duizenden van hen zouden onder Horense vlag zijn verscheept en verhandeld. Het is nog niet duidelijk wat de gemeente met de conclusies in het rapport gaat doen. Horen heeft nog geen excuses aangeboden of aangekondigd. Spaanse hulpdiensten zijn binnen 24 uur twee keer uitgerukt om een Britse vrouw te helpen. Ze was twee avonden achter elkaar tijdens een wandeling in problemen gekomen. Maandag verdwaalde ze tussen twee dorpjes in Cantabrië in het noordwesten van Spanje. Toen haar reisgenoot haar miste en alarm sloeg, werd een grote zoektocht gestart. De 64-jarige vrouw werd ongedeerd gevonden tussen het struikgewas 100 meter van een wandelpad. Een dag later ging de vrouw weer wandelen. Toen ze uitweek voor een kudde schapen, viel ze van een helling. Opnieuw rukten de Spaanse hulpdiensten uit. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht met kneuzingen en een gebroken pols. Het weer.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

difficult age. Would I write a book, or should I take to the stage? But in the back of my head, I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you you beg me 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort you'd always say And you'd say, oh this is heaven, heaven And if you find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 friend. do Antwoord 106.9 FM. both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 是也好。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 jouw keuze ZFM. in love.